10 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Bij een dubbele bomaanslag in de Syrische stad Homs zijn veel doden en een groot aantal gewonden gevallen. Volgens de staatstelevisie zijn zeker 40 mensen omgekomen. Gebouwen raakten beschadigd en auto's vlogen in brand. Er waren twee zware ontploffingen. Waarschijnlijk werd een van de explosies veroorzaakt door een zelfmoordterrorist met een bomgordel. Wie er achter de aanslagen zit is nog niet bekend. Homs was in 2011 een van de eerste steden die in opstand kwam tegen het Syrische regime. Duizenden mensen zijn sinds die tijd bij zware gevechten omgekomen en een deel van de stad ligt in puin. In de Amerikaanse staat Michigan zijn bij verschillende schietpartijen in de stad Kalamazoo zeven doden en een aantal gewonden gevallen. Het begon in een appartementencomplex waar de schutter een vrouw zwaar verwondde. Daarna schoten man, een vader en een zoon dood bij een autoverkoper. Vervolgens schoot hij lukraak om zich heen op de parkeerplaats van een restaurant... en doodde daarbij zeker vijf mensen, onder wie een meisje van 14. De politie kreeg veel tips over de man en zijn auto... en na een klopjacht kon hij worden aangehouden. Het gaat om een 45-jarige blanke man uit Kalamazoo. Waarom de man zomaar op mensen begon te schieten is nog niet bekend. Jeb Bush stapt uit de race op het Amerikaanse presidentschap. Hij maakte zijn besluit bekend nadat hij bij de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina opnieuw een slecht resultaat had geboekt. Met maar 8% van de stemmen bleef Bush ver achter bij Donald Trump... die met 33% zijn tweede overwinning boekte. Marco Rubio eindigde nipt op nummer 2 en hij bleef zo'n duizend stemmen voor op Ted Cruz. Bij de Democraten heeft Hillary Clinton de voorverkiezing in de staat Nevada gewonnen. Met 53% van de stemmen versloeg zij haar rivaal Bernie Sanders. En dan het weer. Het blijft bewolkt. De hele dag door regent het in het noorden van het land, maar in het zuiden is het bijna overal droog. Het waait flink. Het wordt 11 graden. Morgen trekt de regen langzaam weg, maar met 7 graden is het dan wel wat kouder dan vandaag.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 is het een, dit er een van, eh, samen met eh, Memories van Kids. Ehm, van het album Winter Jazz. We gaan nu verder met de Modern Jazz Quartet. Blues in C minor. volgende nummer wat ik uh, zo direct ga draaien is eh, van de artiest Gogo Penguin. Of de band eigenlijk, Gogo Penguin. Eh, het heet All Rush. Go Go Penguin is een band uit Manchester. En ze staan bekend om hun infectious piano melodies en skittering breakbeats. En ze waren nieuw op Spotify, dus ik dacht, pakken ze mee. All Rush, Go Go Penguin. nu komt er een eh, drie drieluikje aan met allemaal eh, Scots. Eh, twee keer Scott Hamilton en één keer Scott Bradley. Van het album PMG for Lovers. Hier is Scott Bradley. Love Yourself. Om mijn oude nummers voor jazz daarom. Hm. All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. Oh, you think you broke my heart, oh boy, for goodness sake. think I'm crying on my own. Well, I ain't. And I didn't want to write a song, I didn't want anyone thinking I still care. I don't. But you still hit my phone up. And baby, I've been moving on, and I think you should be something that I don't want to hold back. you and not with them. And when you told me that my opinion was wrong, and you tried to make me forget where never felt so low when I was vulnerable. Was I fool to let you break? van het album PMG for Lovers. Dus waar PMG staat voor Postmodern Jukebox. Nu twee Scott Hamilton. Dear, sometimes I'm happy. Samen met Karen Kroc. Sometimes I get to feeling blue, oh My disposition depends so much on you. I never mind when raindrops fall from skies above me. As long as there's sun shining in your eyes, shining ever brightly to tell me that you love me. Oh, sometimes I hate you. Then again, I love you so I know I'll never let you go. But whenever I hate you, that's because I love you. Darling, that's the way that I've found I am there's nothing left to do. Even try to take it on the lamb, baby. Happy only when I'm with you. Happy come back to you. you won't be love can come to everyone. The best things in life are free. The moon belongs to everyone. The best things in life are free. The stars belong to everyone. They cling there for you and me. Flowers in spring, robin's nest dreams that shine are yours, mine, and love can come to everyone. The best thing everyone. The best things in life are free. The stars belong to everyone. They gleam there for you and me. Flowers in spring and robin that sings. Sunbeams that shine, they're yours, they're mine. And love can come to everyone The best things in life are free. The best things in life are free. Ja, dus twee keer Scott Hamilton met Karen Krog. Eh, eerst Sometimes I'm Happy and The Best Things in Life Are Free daarna. En we gaan nu door met Thelonious Monk met Straight No Change. dat was dus Thelonious Monk met Straight No Chaser. Als ik dan s ochtends, eh, eh, onder andere ochtends, mijn eh, programma aan het samenstellen ben... dan kijk ik altijd eventjes, ik zoek gewoon op Spotify Jazz... en dan kijk ik wat zijn de nieuwe releases. En dan zag ik bijvoorbeeld Erik Troefas staan, wel bekend... maar ook samen met Rokia Traore. En dat is een zangeres uit Mali. Het geeft een leuk, leuk effect. Luister maar. Album Donny Donny. Jinkin. Jinkin. Um, ja, Erik Troevers dus samen met Rokia Trouwere... welke op gaat treden in, het Noord, in de Noordzee Jazz Club... in eh, Amsterdam op 16 maart. Zo zal ik nog een nummer eh, van haar tegen horen. We gaan verder met Bill Evans, Gary's Theme. en dan zijn we alweer uh, toegekomen aan het laatste nummer van dit uur.